4 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Aruba wordt serieus bedreigd door de stijgende zeespiegel. Dat heeft premier Eeman gezegd op de VN-klimaattop in Parijs. Eeman is voorzitter van de groep kleine eilandstaten... die snel problemen krijgen door de opwarming van de aarde. Volgens hem worden 52 eilanden direct bedreigd. Vooral hotels langs de kustlijn van Aruba liggen in de gevarenzone. Griekenland heeft minder financiële noodhulp van Europa nodig dan gedacht. Minister Dijsselbloem zei dat in een debat in de Tweede Kamer. De Eurolanden zegden afgelopen zomer een nieuw steunpakket toe van ruim 85 miljard euro. Maar de Grieken zeggen nu dat 70 miljard voldoende is. Volgens Dijsselbloem gaat het weer beter met de Griekse banken en daarom is er minder geld nodig. Slowakije klaagt de Europese Unie aan vanwege de verplichting om vluchtelingen op te nemen. Het land stapt naar het Europese Hof van Justitie, heeft de Slovaakse premier Fico bekendgemaakt. Eind september besloten de EU-ministers tot een verplichte verdeling van in totaal 160.000 vluchtelingen over de lidstaten. Alleen Slowakije, Hongarije, Tsjechië en Roemenië stemden tegen. Een dag later liet Slowakije al weten naar de rechter te stappen om het besluit te laten vernietigen. Hongarije sluit zich mogelijk aan bij het Slovaakse initiatief. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond wil een andere opzet voor het EK Allround. De mannen zouden alleen moeten uitkomen op de 500, 1500, 3000 en 5000 meter. Daarmee komt de 10 kilometer te vervallen. De Internationale Schaatsunie had eerder dit jaar besloten dat de langste afstanden op het EK zowel voor mannen als vrouwen vervalt. Voor vrouwen is dat de 5000 meter. Die afstand wordt teruggebracht tot 1000 meter. Het weer in het zuiden en oosten opklaringen, verder bewolkt. Temperatuur tussen de 10 en 12 graden. Morgen eerst in het oosten en zuiden nog wat zon. Verder overwegend bewolkt. Blijft wel droog en blijft ook zacht. Dit was DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. 4 kilometer.